7 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Oostenrijk en Duitsland hebben hun grenzen opengesteld voor de asielzoekers die vanuit Hongarije onderweg zijn naar het westen. De Oostenrijkse bondskanselier Fayman heeft erover afspraken gemaakt met de Duitse bondskanselier Merkel en de Hongaarse premier Orbán, liet hij vannacht via Facebook weten. Hongarije zette meteen daarna bussen in om de duizenden vluchtelingen van Boedapest naar de grens met Oostenrijk te brengen. De eerste groep vluchtelingen is de grens al over. Er zit nu in een opvangcentrum in Nikkelsdorf. In Roermond is bij een brand in een flatgebouw een bewoner omgekomen. De man werd zwaar gewond uit een kelderbox gehaald... waar een bed en een matras in brand stonden. Hij had te veel rook ingeademd en had een uur in de kelderbox gelegen. Vijf andere bewoners van de flat aan de Olieslagerstraat raakten licht gewond. Zo'n 70 bewoners van de flat werden geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer iedereen weer thuis is. De man die donderdag om het leven kwam bij een schietpartij in Roosendaal... probeerde mogelijk te bemiddelen bij een burenruzie. De opgepakte verdachte van 58 en zijn naaste buren... hadden al geruime tijd een conflict. Verschillende instanties hielden zich daarmee bezig. Het slachtoffer had er niets mee te maken. De verdachte woonde met zijn gezin sinds twee jaar in de buurt. Hij heeft allerlei problemen en was bekend bij politie en justitie. Hij zit nu vast en wordt verhoord. Ron Meijer moet de nieuwe partijvoorzitter van de SP worden... als het aan het partijbestuur ligt. Hij krijgt de voorkeur boven Kamerlid Sharon Gesthuizen, de andere kandidaat. De 34-jarige Meijer is nu fractievoorzitter van de SP in Heerlen... en is vooral bekend als FNV-bestuurder. De leden van de SP mogen eind november tijdens een congres... de opvolger van Jan Marijnissen kiezen... die al sinds 1988 partijvoorzitter is. Het weer de komende uren trekt een buiengebied van noordwest naar zuidoost over het land.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. thinking about what you got. Everything's ours. wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Uh. Night never ends, no hurry, no hurry. Uh. Shorty look thick, so the lines get blurry.